Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Extremisten hebben in het westen van Afghanistan zeker 30 burgers uit een dorpje ontvoerd en doodgeschoten. Het zou gaan om wraak voor de dood van een commandant. Hij kwam om het leven bij gevechten met het leger. Aan welke kant de extremisten staan is onbekend. Afghaanse autoriteiten denken aan een wraakactie van IS. Media beschuldigen de Taliban, maar die ontkennen stellig dat ze er iets mee te maken hebben. Toyota roept opnieuw auto's terug vanwege problemen met de airbag. De Japanse autobouwer roept 36.000 auto's uit voorzorg terug naar de garage. Het gaat om de modellen Yaris, Corolla en Hilux, die gebouwd zijn tussen 2006 en 2014. Mensen die zo'n Toyota-auto hebben krijgen een brief. In heel Europa en Japan gaat het om ruim 1 miljoen auto's. In juni werden ook al bijna 60.000 Toyota's teruggeroepen vanwege mogelijke problemen met de airbag en het koolstoffilter. 40 Marokkanen die een schadeclaim hebben ingediend tegen PVV-leider Wilders... krijgen geen gelijk van justitie, meldt het AD. De groep wil 500 euro per persoon vanwege Wilders minder Marokkanen-uitspraak. Maar volgens het Openbaar Ministerie hebben ze daar geen recht op. Uiteindelijk beslist de rechtbank over de claims... maar de rechtbank had het OM om advies gevraagd. Het proces tegen Wilders begint maandag. Het geweld in het openbaar vervoer moet in 2018 flink zijn teruggebracht. Dat hebben de OV-bedrijven, vakbonden en overheden afgesproken. Wie over de schreef gaat in de bus, trein, tram of metro... wordt in de toekomst net zo zwaar gestraft als overvallers. Het gaat dan onder meer om agressie, beroving, mishandeling... bedreiging, vandalisme en geweld. er worden daarvoor ook meer bijzondere opsporingsambtenaren ingezet. En ook komt er een zwarte lijst met geweldplegers in het OV. Het weer, de mist lost op en verder is er veel bewolking. Mogelijk in het noorden vanmiddag een bui. Het wordt 11 tot 14 graden.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 She wonders. a tempo up in the hills. Your love is escaping away from the thrills. Your love is the center of my space and time. My body is aching. if you wanna be my lover. Mm, that incense energy of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you.